Ina. Haar single hard. doet het erg goed. Zes weken pas heeft ze nodig. En in één keer van 6 omhoog naar 2. Vorige week ging zij in één keer van 10 eh, naar 6. Ze doet het gewoon erg goed op dit moment.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 De beste plaat van Europa is in handen van Pitbull. Hotel Room Service. Hij heeft 10 weken nodig gehad om er te komen hoor. Vorige week van 5 naar 3, deze week van 3 naar 1. Er zit toch wel schot in hè, iedere keer een beetje zo'n stapje maken. De nummer 2 is Ina Hot. 6 weken in de lijst van 6 naar 2. En Bob Klaar met Shabba Love You No More. 7 weken in de lijst ondertussen en van 4 naar 3. Madonna met Celebrations. Vorige week nog de beste.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 In april koos het kabinet er nog voor buitendijk schorren en slikken aan te leggen. Op die manier moest de schade aan de natuur worden hersteld... die ontstaat door het uitdiepen van de Westerschelde. Maar volgens het kabinet is dat plan bij nader inzien niet haalbaar. De Europese Commissie zette er vraagtekens bij en de Raad van State legde de uitdieping van de Westerschelde stil omdat de gevolgen voor de natuur niet duidelijk zouden zijn. De vertraging bij de uitdieping leidde tot woede bij de Belgen. Die willen dat de Westerschelde beter bevaarbaar wordt zodat zeeschepen makkelijker de haven van Antwerpen kunnen bereiken. Het kabinet wil de PVV een extra zetel geven in het Europees Parlement wanneer het verdrag van Lissabon in werking treedt. Nederland heeft nu 25 zetels, maar in het verdrag van Lissabon worden dat er 26. Bij de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen in juni bleek dat het van de rekenmethode afhangt wie die zetel gaat bezetten. Volgens de ene berekening krijgt de PVV een vijfde zetel, volgens de andere gaat hij naar de Partij voor de Dieren, die nu helemaal niet in het Europees Parlement zit. Staatssecretaris Beideveld had eerder gezegd dat de restzetels alleen kunnen gaan naar partijen die al zijn vertegenwoordigd en het kabinet is het daarmee eens. Ronald P. gaat in beroep tegen de straf van 15 jaar cel... die hij vandaag heeft gekregen in het proces rond de Puttense moordzaak. De rechter acht bewezen dat P. in januari 1994... de toen 23-jarige stoerdes Christel Ambrosius heeft gewurgd... verkracht en met een mes heeft gestoken. Maar volgens een advocaat tonen de technische bewijzen juist niet onomstotelijk aan... dat P. op de plaats van het delict was tijdens het misdrijf. Voor de moord hebben twee andere mannen zeven jaar onterecht vastgezeten. Dan het weer, nu nog zonnig en droog, maar vanavond en vannacht gaat het overal stevig regenen. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Now get them gal they run up your baby. Gal surround me but them cannot face me. In a bedroom, shabba ranking and lazy. Love off the gal them crazy. give it to this your love. Boom, boom, boom. Woman, you know that I will drive you crazy.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 I see a face without a name, writing alone. every day.